Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Prins Liso's toestand is nog steeds stabiel, maar hij is niet buiten levensgevaar. De Oostenrijkse artsen die de 43-jarige prins behandelen... kunnen pas over een paar dagen een prognose geven... Prins Johan Friso werd vanmiddag bedolven onder een lawine en werd na 20 minuten bewusteloos onder de sneeuw vandaan gehaald. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn bij hem. Zijn broers Willem-Alexander en Constantijn en hun vrouwen en kinderen zijn naar het ziekenhuis onderweg. Zojuist is bekend geworden dat Willem-Alexander en Maxima aangekomen zijn in Leg. De openingsceremonie van het carnaval in Maastricht wordt morgen versoberd. De politie heeft een man uit Roosendaal aangehouden in verband met de ontvoeringszaak in Oudenbos. De verdachte is een man van 26 die voldoet aan het signalement en die een lichtblauwe Ford K heeft. Vorige week donderdag werd in Oudenbos een meisje van vijf korte tijd ontvoerd. Waarschijnlijk werd ze misbruikt, maar dat is niet zeker. Diezelfde middag zijn nog drie andere meisjes door dezelfde man benaderd. Zij weigerden met hem mee te gaan. De politie begon direct een groot onderzoek waarbij ook een helikopter werd gebruikt. In de dagen daarna kwamen zo'n 100 tips binnen over de mogelijke dader. De verdachte uit Roosendaal krijgt volgens de politie beperkingen opgelegd. Dat betekent dat hij voorlopig alleen contact mag hebben met zijn advocaat. In het Amsterdamse debatcentrum De Bali is de omstreden sharia-geleerde Haitham al-Haddad vanavond in debat gegaan. Er was veel beveiliging ingezet, de politie stond voor de deur en bezoekers werden gecontroleerd door beveiligers. Haddad ging in debat met het GroenLinks-Kamerlid Dibi en journalist van de pers Bessems. Tegen de komst van Haddad was veel protest. Hij is lid van een Britse sharia-rechtbank en zou kwetsende uitspraak hebben gedaan over joden, christenen en vrouwen. Minister Opstelten zei dat hij zijn komst naar Nederland niet kon voorkomen. De Iraans-Nederlandse politicus Essan Jami zei na afloop van het debat op Twitter dat hij aangifte gaat doen tegen Haddad. Hij vindt dat hij opriep tot geweld door te zeggen dat afvalligen moeten worden gedood.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 West side You got your Julie, I got my Julie Anybody else who not a Julie, they need forget get one Yo, slamming and banging, you dig that? Uh, uh A to the L to the I to the Jizzy. J to the U to the L I to the H to the A double Jizzy. I, who boys get busy. A to the L to the I to the Jizzy. J to the U to the L I Ragamuffin give you love and affection This lover will be your protection Stick it to you to your contention Anything for my Julie Aye.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 head down to me coolie uh. You turn me on yeah. with your big Babylon. Oh. Julie, you got the sweet dance. Julie, when me touch it with me, Julie, uh, uh, turn me on with your big Babylon. I need a cure for this thing I'm feeling I need some sexual healing I wanna reach and touch the ceiling When I'm loving my Julie I...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 Me Julie, you got the sweet as cool. When me touch it with me cool. In this shaggy, they can rap too. Yo, hey yo, hey yo. She was better than J Lo. Next to you, she's just a manga fit as Destiny's Child.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 When me touch uh, it with me coolie. Uh-huh. Cause you turn me on with your big Babylon. Oh. A to the L to the I to the J to the L I Z S to the H to the boys get busy to the L to the I to the to the H to the boys get busy. Uh. you know me love from me. Uh, woman, you turn me on with your big Babylon. Yeah. Me Julie. You got the sweet spot. When me touch it with me cool. That's right. Cause you turn me on with your big melon.